Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op als je deze ochtend de weg op moet. Door storm Poli kan het flink regenen en waaien. Het KNMI heeft voor vanochtend en vanmiddag code oranje afgegeven voor een groot deel van het land. op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Er moet meer duidelijkheid komen over de opvang van Oekraïners in Nederland op de lange termijn. Dat vindt de adviesraad Migratie, die erover aan de bel trekt. In 2025 loopt de tijdelijke bescherming af. Dat betekent dat uh, nagedacht moet worden of mensen in Nederland mogen blijven. Of ze tijdelijk mogen blijven. Krijgen mensen een wederopbouwvisum? Ehm, zeggen we dat iedereen voor altijd mag blijven? Of gaan we toch heel fors inzetten op eh, terugkeer van eh, mensen? In Nederland zijn nu zo'n 95.000 Oekraïners de politie en het OM kopen tientallen extra camera's... die kunnen controleren of automobilisten appen achter het stuur. Dat meldt het AD. Een proef van twee jaar geleden noemt het OM succesvol. De pakkans van overtreders was meer dan 95 En dus wordt het systeem breder ingezet. Nederland is een miljardenproject van Wereldvoetbalbond FIFA misgelopen. Nederlandse banken waren te bang voor witwassen, blijkt het onderzoek van de NOS. Het gaat om het FIFA Clearinghouse. Dat is een instituut dat de miljarden euro's voor voetbaltransfers moet gaan controleren. De FIFA wilde dat het in Amsterdam zou komen, maar banken wilden het project geen bankrekening geven vanwege de risico's, zegt mijn collega Gidi Pols. Eh, transacties eh, in het systeem eh, worden doorgezet waar een luchtje aan zit of waar je heel veel geld en tijd in moet stoppen om te kijken waar het geld naartoe gaat. Wat de bron van het geld is, enzovoorts. En dat is zeker in het voetbal met internationale geldstromen. Eh, is dat heel erg ingewikkeld. Het instituut is uiteindelijk naar Parijs gegaan. De Franse banken durfden het wel aan. En het weer nog vooral aan de kust en in het noorden vanochtend harde wind en veel regen. Daar geldt dus code oranje. Vanmiddag trekt de storm het land uit en zijn er ook opklaringen. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vooral korte files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je nu 5 minuten oponthoud tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. En op de A22 van Velzen naar Beverwijk doe je er ook vijf minuten langer over. Daar staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk.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 In een groot deel van het land geldt straks code oranje vanwege zware windstoten die over het land trekken. Die kunnen snelheden tot 120 km per uur halen. In Gelderland, Utrecht, Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. Oekraïners in Nederland moeten meer perspectief krijgen, dat zegt de adviesraad Migratie. Die trok er overal eerder aan de bel. De verblijfstatus van Oekraïners eindigt over acht maanden. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. In een af en toe verhit duel wonnen de mannen met 4-2 van België.